speelt een oude muzikant op grachtje bij de waterkant. En bovenlangen zingt ze niet van moet en een stil verdriet. Het muzikantje klein brengt heel die oude tijd weer rond. Verleden zond een afgezond, zo'n oude muzikant. Plotseling komen soms de dromen van toen. Denk je eensklaps aan die glimlach. de schemering, wat een mens onverwacht gek toch kan doen. Er speelt een oude muzikant op het grachtje bij de waterkant. En wat verdriet. Het muzikantje, klein en krom, brengt heel die oude tijd weer om. Verleden zond en afgezond. alone. se